Mark Visser met het NOS-journaal. Voormalig VVD-minister Zelstra zich teruggetrokken uit de sollicitatieprocedure voor de Wereldbank. Bronnen bevestigen een bericht daarover in de Telegraaf. Vorige maand werd bekend dat de voormalig minister van Buitenlandse Zaken genoemd werd als de nieuwe bewindvoerder bij de Wereldbank. Daar kwam veel kritiek op. In februari moest Zelstra opstappen als minister nadat duidelijk was geworden dat hij had gelogen over een ontmoeting met president Poetin. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is verantwoordelijk voor de studievertraging van een van zijn studenten. Dat heeft de rechtbank bepaald. De student medische hulpverlening kon geen stageplek vinden en liep daardoor vertraging op. Volgens de rechter heeft de school niet genoeg rekening gehouden met de kans dat er een tekort aan stageplekken zou zijn. De school waarschuwde de student niet voor dat risico en voldeed daardoor niet aan zijn zorgplicht, zegt de rechter. Hoe hoog de schadevergoeding wordt, bepaalt de rechter later. Ondanks de droogte ziet de waterhuishouding in Nederland er vrij goed uit. Dat hebben het KNMI en de waterschappen gezegd op een gezamenlijke persconferentie. Om te kunnen voorzien in de watervoorziening van Noord-Nederland... wordt het waterpeil in het IJsselmeer iets verhoogd. De Maas en de Rijn staan laag voor de tijd van het jaar, maar niet zorgelijk laag. Het KNMI verwacht dat de droogte nog zeker twee weken aanhoudt. In de stad Groningen is een balkon spontaan van een flatgebouw gestort. Gebeurde vanochtend om een uur of zes. Niemand raakte gewond. Volgens de bewoner van de flat uit 1953 was het balkon de afgelopen tijd steeds iets schuiner gaan hangen. De woningbouwvereniging heeft nog geen idee hoe het balkon los is kunnen komen van de gevel. Het weer, redelijk zonnig. In het noorden kans op lage bewolking vanaf zee. In de rest van het land gaat het vooral om hoge wolkensluiers. Het is 21 graden in het noorden tot 30 in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig.